Twee uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Libanon is een minister opgestapt naar aanleiding van de verwoestende explosie van afgelopen dinsdag. De minister van Informatie bood de Libanezen haar excuses aan voor de ramp die haar zeker 158 mensen het leven kostte. Duizenden mensen raakten gewond, 300.000 werden dakloos. De minister zei ook te vertrekken omdat de regering er maar niet in slaagt hervormingen door te voeren. Vijf parlementsleden hebben ook gezegd dat ze opstappen en nog een minister zou op het punt staan dat te doen. Veel Libanezen zijn woedend over de nalatigheid van de autoriteiten. Gisteren waren er demonstraties waarbij het kwam tot felle botsingen met de politie. Bij de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland had rond het middaguur ruim de helft van de kiezers gestemd. 7 miljoen kiesgerechtigden kunnen onder meer stemmen op president Lukashenko, die al 26 jaar aan de macht is. Zijn belangrijkste tegenstander is Svetlana Tiganovskaya. Zij is uit veiligheidsoverwegingen ondergedoken. Afghanistan laat 400 Taliban-gevangenen vrij. Duizenden stamoudsten, politici en andere leiders hebben daarmee ingestemd. De vrijlating is een belangrijke stap in het vredesoverleg... tussen de Taliban en de Afghaanse regering. Duizenden gevangenen waren al vrijgelaten... maar de vrijlating van deze laatste 400 was volgens de regering riskant... omdat er terroristen bij zitten. De Duitse minister van Economie, Altmaier, noemt de stijging van het aantal coronagevallen alarmerend. In Duitsland kwamen er de laatste dagen duizend besmettingen per dag bij. In een kranteninterview zegt Altmaier dat hij een tweede algemene lockdown wil voorkomen. In plaats daarvan wil hij gerichte maatregelen tegen het virus. In Nederland is nu officieel sprake van een hittegolf. In de beeld werd het vanochtend 25 graden. En daarmee was het de vijfde zomerse dag op rij met drie dagen boven de 30 graden. De vorige landelijke hittegolf van een jaar geleden die duurde vijf dagen. Deze gaat langer duren. En nog meer over het weer. Op veel plaatsen tropisch warm.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 We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Zin in Zandvoort, Zandvoort? zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. si no me conoce, nos vamos conociendo. Y sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos al cine, vamos a dar un que nunca se termine. Si quiere algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios pasamos somos ganas. el no trabaje. Es que yo me sé lo que que ya se sabe.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 Yeah. I can see my girl, everybody says I'm hypnotized. See the twinkle, yeah. When they look in my eyes, do not from me, no, no. But what you thinking of? This is my time, yeah. Thinking of love, girl, I'm thinking about.